Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De GGD komt onder verscherpt toezicht te staan van de autoriteit persoonsgegevens, meldt Nieuwsuur. Aanleiding zijn berichten van RTL Nieuws over grootschalige datadiefstal. Nieuwsuur meldde in september eh, over privacy-risico's bij de coronatestlijn van de GGD. Medewerkers konden makkelijk achter namen, adressen, BSN-nummers en testuitslagen komen. De autoriteit persoonsgegevens vroeg toen om opheldering en dacht dat alles nu goed geregeld was. Maar naar aanleiding van de nieuwe berichten moet de GGD voortaan precies laten weten welke verbeteringen zijn doorgevoerd. De Tweede Kamer wil toch nog aanvullingen op de nieuwe coronasteun die het kabinet heeft aangekondigd. Het kabinet trekt nog eens ruim 7,5 miljard euro uit voor steun. Maar toch komen nog te veel ondernemers er niet voor in aanmerking, vindt de Kamer. Met invallen op tientallen plaatsen heeft de politie in Brazilië 140 arbeiders bevrijd. Die werden ingezet als slaven. Ze werden gedwongen om te werken als sinaasappelplukker of fabrieksarbeider. Een anti-slavernijwerkgroep in Brazilië zegt dat er sinds 1995 al 55.000 moderne slaven zijn bevrijd. Het kabinet komt met een ruiterlijk gebaar naar de Surinaamse schrijver en verzetsheld Anton de Kom. Volgens de Tweede Kamer was hij van grote betekenis voor de Nederlandse samenleving. De Kom werd in de jaren 30 door de Nederlanders Suriname uitgezet. Hij stierf in een concentratiekamp van de nazi's. In de eredivisie heeft Ajax een moeizame zege geboekt op Willem II. Het werd 3-1. Het stond lang gelijk. Pas in de slotfase konden de Amsterdammers de wedstrijd beslissen.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 Thank you.

drive alone past your street. smile. Be yourself, no matter what they say. cash can't get with a deadbeat your love. Oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me?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 don't hit me though. No, I don't want no scrub, a scrub. 心放肆吧。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 sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes.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 you know I've